Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden Egyptenaren zeggen tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. De demonstranten vinden het vonnis te licht. Ze hadden liever gezien dat Mubarak de doodstraf had gekregen, zoals de aanklager had geëist. Het Tahrirplein in Cairo stroomde vol nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak tijdens demonstraties tegen zijn regime betrokken was bij de dood van 800 demonstranten. De oud-president werd vrijgesproken van fraude en corruptie. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het vrachtvliegtuig van Allied Air kwam bij het opstijgen niet goed van de grond, brak door een hek rond het vliegveld en raakte het busje op een weg naast de luchthaven. De lokale autoriteiten melden dat er tien doden zijn gevallen, allemaal inzittenden van het busje. De vier bemanningsleden van het vrachtvliegtuig zouden de botsing hebben overleefd, maar wel gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde in de Ghanese hoofdstad Accra. Een handgemaakte illustratie voor de omslag van Kuifje in Amerika heeft op een veiling in Parijs het recordbedrag van 1,3 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een tekening van Kuifje-bedenker Hergé uit 1932. De koper wil anoniem blijven. Volgens een vriend van de koper is het een liefhebber en ging het hem niet om het record, maar vooral om het werk zelf. Datzelfde kuifje omslag werd vier jaar geleden nog verkocht voor ruim 760.000 euro, bijna de helft minder. Dat bedrag was tot vandaag het record. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won van de Duitse Julia Görges met 7-6, 2-6 en 6-2. De afgelopen twee jaar kwam Rus in Parijs niet verder dan de derde ronde.